Michel Koenen met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben het driedaagse staatsbezoek aan Suriname afgesloten met een vaartocht over de Suriname-rivier. Die ging naar voormalige plantages. Na afloop zei de koning dat hij diep onder de indruk is van Suriname en zijn inwoners. Verder zei hij dat hij zich zorgen maakt over de gespannen situatie rond Venezuela... die ook Aruba, Bonaire en Curaçao raakt. Er lijkt een kamermeerderheid te zijn voor het kweken van menselijke embryo's voor onderzoek. Dat zou stellen kunnen helpen die het nu niet lukt om zwanger te worden, ondanks IVF. Het CDA staat onder strenge voorwaarden open voor een verruiming van die mogelijkheden. PVV en Forum vrezen vooral een glijdende schaal en zijn bang voor zogenoemde designerbabies. De New York Times heeft een necrologie gepubliceerd van een Russische politicus die al 4,5 jaar dood is. De Amerikaanse krant kwam gisteren met een uitgebreid artikel over Yegor Ligachov... die in de jaren 80 hervormingen van Gorbachev dwarsboomde. Als verklaring voor de fout zegt de krant dat ze door ongepubliceerde necrologieën zaten te bladeren... en toen die van Ligachov tegenkwamen. voor zijn dood was destijds weinig aandacht, claimt de New York Times. Onder meer persbureau Reuters nam de dood van de Rus over. En zwemmer Casper Carbo is Europees kampioen korte baan geworden op de 100 meter schoolslag. Hij maakte op het EK in Polen zijn favoriete status waar. De in Amerika opgegroeide Nederlander leek ook op weg naar zijn tweede titel voor de 4x50 meter gemengde wisselslag. Maar Carbo moest met de Nederlandse ploeg genoegen nemen met het zilver. Het weer nog. Vannacht kan in het oosten wat motregen vallen.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 Sink in the river, the lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. the lessons I've learned. ZZFM. Nah, baby, nah, baby, nah, baby.